niet komen? Wil je niet komen? Wil je niet komen? Welkom gaat hij niet. Wil je niet Wil je niet Wil je niet welkom, Wel goed gaat hij niet. Wil je het niet doen? Wil je het niet doen? Wil je het niet doen? Wil je niet komen? Wil je niet komen? Welkom gaat dat niet. Wil je niet gewoon? Wil je niet gewoon? Wil je niet gewoon? Ik keren, dat mag ook aan niet lopen. Je doet ja niet, je meegt dat niet, je kent ja niet maken. Ik wil het niet, ik keren, dat mag ook aan niet lopen. Doet je niet, je meegt dat niet, je kent ja niet maken. Ik wil het niet, ik keren, dat mag ook aan niet lopen. Je doet ja niet, je meegt dat niet, je kent ja niet maken. Ik wil het niet, ik keren, dat mag ook aan niet lopen. Get me through je dat af, aan niet nog? doet ja niet, ik aan niet, kent Ik wil het niet, ik keer het dat mag ik aan niet